Bonenbakker met het NOS Journaal. D66-leider Jette zegt dat hij en CDA-leider Bontebal... veel stof tot nadenken hebben gekregen over stikstof. Ze lieten zich vandaag in de formatie bijpraten door deskundigen... onder meer een hoogleraar en het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zeiden allebei dat vooral stikstofreductie in de landbouw nodig is... omdat die sector verantwoordelijk is voor driekwart van de binnenlandse stikstofneerslag. Jette wilde nog niet zeggen of het gesprek zal leiden tot radicale keuzes in het stikstofbeleid. De internationale kindervredesprijs gaat dit jaar naar de 15-jarige Bana Alabet uit Syrië. Ze maakte op sociale media blogs over het lijden van kinderen tijdens de burgeroorlog in Syrië. Zo deed ze onder meer verslag van de belegering van Aleppo. Bana Alabet kreeg in Stockholm een beeldje uitgereikt... en krijgt daarnaast een studiebeurs en 75.000 euro om te besteden aan projecten op het gebied van kinderrechten. Tientallen reddingswerkers hebben in het Zuid-Franse departement Var... een man gered die sinds gisteren vastzat in een grot. De man van 66 was in de grot 7 meter naar beneden gevallen. Hij was gewond en zat bekneld. Om hem te kunnen redden werden smalle doorgangen breder gemaakt... en bomen gekapt, zodat er een helikopter kon landen. Volgende week wordt de zogenoemde fietsflat bij station Amsterdam Centraal gesloopt. De betonnen fietsenstalling van drie verdiepingen werd 25 jaar geleden gebouwd voor een paar jaar, maar de sloop werd steeds uitgesteld. Hoewel er 2500 fietsen konden staan, was de stalling vaak vol. Tegenwoordig zijn er twee grote ondergrondse fietsenstallingen bij het station. Daarom ging de fietsflat twee jaar geleden dicht. En omdat er geen andere bestemming is gevonden, wordt die vanaf maandag gesloopt.